Mariette Krol met het NOS Journaal. Artsenorganisatie KNMG heeft zijn standpunt over euthanasie bij dementie aangepast. Eerder adviseerde die niet tot euthanasie over te gaan... als er met de patiënt geen communicatie meer mogelijk was. Maar onder andere door een uitspraak van de Hoge Raad... mogen artsen euthanasie nu overwegen bij wilsonbekwame mensen... met vergevorderde dementie. Er moet dan wel altijd een schriftelijk euthanasieverzoek zijn... van voor de dementie. Minister De Jonge heeft in de Tweede Kamer gezegd dat het uitdelen van boosterprikken de komende tijd wordt versneld. Deze week vaccineert de GGD naar verwachting 200.000 60-plussers. Tegen het einde van de maand moeten dat er 700.000 per week zijn. De Tweede Kamer is kritisch over het verloop van de boostercampagne. Die is hier laat gestart en verloopt trager dan in andere landen. Er komt ook geen uitzondering voor jongeren die in de avond willen sporten. De Tweede Kamer vroeg daarom in het debat over de coronamaatregelen... omdat amateursport nu na vijf uur s niet is toegestaan. Veel partijen vinden het verkeerd dat kinderen en volwassenen s'avonds thuis zitten... in plaats van te bewegen. Maar het kabinet wil dat niet veranderen... omdat het de besmettingscijfers nog te hoog vindt. En de gemeente Westerwolde heeft voor 60.000 euro aan dwangsommen opgelegd... aan het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers... De gemeente wil het COA daarmee dwingen om zich te houden aan het maximale aantal mensen... in de nachtopvang van het aanmeldcentrum in Ter Apel. Volgens de vergunning mogen er 2000 asielzoekers verblijven... van wie maximaal 275 in de nachtopvang. Sinds oktober zijn het er geregeld honderden mensen meer. Het weer. De wind neemt af en er vallen buien, vooral langs de kust...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 Think I better dance now. size. van Zandvoort, op 106.9 ZFM. of the fisherman's wife never tires of waiting around. one-armed bandit behind a dirty window keeps on flirting still out at sea. The tide is slithering in on its belly, taking a sagging sandcastle down.